Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is nog maar de vraag of Moderna-prikken goed helpen tegen de nieuwe coronavariant. De directeur van Moderna is niet echt enthousiast. Na gesprekken met wetenschappers denkt hij dat de vaccins minder effectief zijn tegen Omicron dan tegen eerdere varianten. Hoeveel minder kan hij nog niet zeggen, er moet nog verder onderzoek worden gedaan. Andere prikfabrikanten zijn iets positiever. Pfizer denkt dat mensen na drie vaccinaties redelijk goed beschermd zijn tegen de Omicron variant. In New York zit de eerste dag in de zaak tegen Ghislaine Maxwell erop. Zij wordt gezien als de partner in crime van Jeffrey Epstein. Die miljardair zou mogelijk honderden jonge vrouwen en meisjes hebben misbruikt. Maxwell wordt ook verdacht van misbruik en het zoeken van slachtoffers voor Epstein en zijn machtige vrienden. Er is best wat bewijs, zegt deze verslaggever. There have been numerous investigations, documentaries exploring Ghislaine Maxwell's alleged crimes, but the allegations have never been aired in a criminal trial. The jury will be presented with a range of evidence from flight logs to testimony from Epstein's former staff. Zelf zegt Maxwell dat alle beschuldigingen onzin zijn. De zaak gaat waarschijnlijk nog weken duren. En Rihanna is door de premier van Barbados uitgeroepen tot nationale held. On behalf of a grateful nation but an even prouder people. We therefore present to you the designee for National Hero of Barbados. Ja, het gebeurde tijdens een belangrijke ceremonie in haar geboorteland. May you continue to shine like a diamond and bring honor to your nation by your words, by your actions and to do credit wherever you shall go. God bless you, my dear. Thank you. Ja, er was nog een belangrijke reden voor het feestje op Barbados. Het eiland heeft de Republiek uitgeroepen. Dat betekent dat de Britse koningin Elizabeth niet langer het staatshoofd is. Het weer, grijs, regenachtig, flinke wind ook. Het is wel minder koud dan de afgelopen dagen. Het wordt een graadje of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Wat het meeste opvalt in de regio is de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Er staat een lange file van 7 kilometer vanaf Amersfoort West tot aan Hilversum Noord, want daar gebeurde een ongeluk met meerdere voertuigen.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 On your lips, just leave it. If you don't mean it. Oh, yeah. You know you got me in the palm of your hand. But I love those hands. Oh, yeah. But you only let me hold you when he can.